Correspondent Lucas Waagmeester. Amerika wordt nu net wakker. En ja, het verhaal blijft gewoon. Het is doortellen. Doortellen in die inderdaad die drie belangrijke Blue Wall states. Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Maar bijvoorbeeld ook in Georgia, in Nevada. Er zijn echt nog meerdere plekken verspreid over het land. Waar nog steeds niet duidelijk is wie daar de kiesmannen gaat binnenhalen. Het kan nog dagen duren voordat alle stemmen zijn geteld. Donald Trump zei al dat alles erop lijkt dat hij de winnaar is. En wil ook dat er wordt gestopt met het tellen van de poststemmen. De democraten zeggen dat dat er heel veel advocaten klaarstaan om dat te voorkomen. voor het eerst is in Amerika een transgender gekozen in de Senaat, zeg maar de Amerikaanse Eerste Kamer. Het is de democraat Sarah McBride uit Delaware. Ze is al jaren actief voor de democraten. Vier jaar geleden was ze de eerste transgender op een partijconventie. My name is Sarah McBride and I am a proud transgender American. En nu heeft ze dus een senaatzetel te pakken. Ze wil een inspiratie zijn voor anderen. Outbreak Management Team wilde het hoger onderwijs en de bovenbouw van middelbare scholen voorlopig sluiten. Leerlingen en studenten zouden dan weer thuis online les moeten krijgen. Het kabinet heeft het advies uiteindelijk niet overgenomen, want het sluiten van de scholen zou voor te veel druk zorgen bij ouders. En politieagenten krijgen allemaal een bonus van 300 euro netto, heeft minister Grapperhaus bekendgemaakt. Voor het feit dat er door de werkdruk de afgelopen tijd, maar ook door de onderbezitting eh, we echt, terwijl we wel aan die capaciteit verder werken, eh, daar gewoon een eh, compensatie voor geven. Het weer dan nog. Op de meeste plekken zonnig en droog. Het wordt een graad of 12. Komende nacht kan in het zuidoosten lokaal wat vorst voorkomen. Morgen ligt de temperatuur tussen de 8 en de 12 graden. ZFM, verkeersupdate.